Drie uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In een huis in Charloes in Rotterdam is onder verdachte omstandigheden... een dode vrouw aangetroffen. In het huis was ook een peuter aanwezig. Familieleden hebben zich over het kind ontfermd. Lichamelijk maakt het kind het goed. De politie onderzoekt de zaak met 20 rechercheurs. Nasser Oric is in een nieuw proces vrijgesproken van de moord in 1992... op drie Servische krijgsgevangenen... Oric was destijds bij het begin van de oorlog in Bosnië... commandant van Srebrenica. De rechters vinden dat er onvoldoende bewijs is aangedragen... voor de schuld van Oric. De Servische regering spreekt schande van de vrijspraak. Volgens Servië is Oric verantwoordelijk voor de moord op duizenden Serviërs. Voor Bosnische moslims is Oric een held... wegens zijn rol bij de verdediging van Srebrenica. Een jury in Dallas in Amerika heeft een witte politieagent... schuldig bevonden aan moord op haar zwarte buurman. De agenten zegt dat ze per ongeluk het appartement van haar buurman inliep... waar de deur open stond. Maar in de veronderstelling was dat het haar eigen huis was. Toen ze naar binnen ging zag ze in het donker dat er een man op haar afkwam... en die uit zelfverdediging doodschoot. Maar volgens de jury laten alle feiten zien dat het geen ongeluk was. De A58 tussen Eindhoven en Tilburg is in beide richtingen weer open. Door twee grote ongelukken met vrachtwagens bij Moergestel en Oorschot... was de snelweg in beide richtingen urenlang dicht. Volgens regionale media raakten drie vrachtwagenchauffeurs zwaar gewond. De ongelukken veroorzaakten ravage op de weg. Het opruimen en wegtakelen van de trucks duurde uren. Meerdere automobilisten hebben een boete gekregen... omdat ze het ongeluk filmden met hun telefoon. Het weer vannacht is het droog. De temperatuur ligt rond de 6 graden. Overdag gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. De temperatuur loopt op naar ongeveer 8 graden. Zonnig bewolkt en opnieuw regent het dan geruime tijd.